Levi van Eck met het NOS-journaal. Verschillende lichamen van gedode burgers in de plaats Butsja lagen al weken op straat. Dat blijkt uit een analyse van satellietbeelden, schrijft de New York Times. Afgelopen weekend verschenen beelden van de vele doden op straat. Zeker 300 burgers zouden zijn gedood door Russische militairen toen ze vertrokken uit Butsja. Rusland ontkent en zegt dat de beelden in scène zijn gezet door Oekraïne. Later vandaag gaat president Zelensky de VN-veiligheidsraad toespreken. Hij wil daar pleiten voor een compleet en transparant onderzoek naar de burgerdoden... in plaatsen waar Russische troepen zich hebben teruggetrokken. De energierekening is de afgelopen drie maanden voor alle inkomensgroepen evenveel gestegen, zegt ABN AMRO. Het gaat om een gemiddelde stijging van 20 procent. Volgens de bank is dat opvallend omdat mensen met een laag inkomen vaker in een huurhuis wonen en een variabel contract hebben. Wel lage inkomens sneller in de problemen door de stijging van de energierekening. Minister De Jonge verstuurde in zijn tijd als coronaminister werkmails via zijn privé-account. En dat is in strijd met de richtlijnen voor bewindspersonen. Een deel van de oppositie wil daarom opheldering van premier Rutte en minister Bruin Slot van Binnenlandse Zaken. Want mogelijk is er informatie verloren gegaan die relevant kan zijn voor onderzoek naar de coronatijd. Ketanji Brown Jackson wordt vrijwel zeker de nieuwe rechter in het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Drie republikeinse senatoren scharen zich achter haar benoeming... en daarmee is er een meerderheid in de Senaat. De 51-jarige Jackson wordt dan de eerste zwarte vrouw in het Hoge Rechtshof... en de eerste opperrechter die door president Biden is voorgedragen. Later deze week stemt de Senaat over haar benoeming. Het weer. Vandaag is het bewolkt en regenachtig. Later wordt het vanuit het westen wat droger. De temperatuur ligt tussen de 10 en 13 graden. Ook morgen is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. Het wordt dan maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 I was wishful thinking all seem to make sense You're taking away everything And I can't do Papa, waarom slaapt die man op straat? We hebben op de zolder toch een plekje. papa, wie is eigenlijk de baas van de wereld? Je moet hier niet een beetje op hem letten. presidentje gaat de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? En kan ik er niet heen om haar te troosten? jou en mama als ik bang ben in de nacht. Maar wie heeft zij om bij in bed te mogen? de wereld gek. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn dan hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Een kleine presidentje gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein.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 De energierekening is de afgelopen drie maanden voor alle inkomensgroepen evenveel gestegen, zegt ABN AMRO. Het gaat om een gemiddelde stijging van 20 procent. Ketanji Brown Jackson wordt vrijwel zeker de nieuwe rechter in het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Drie republikeinse senatoren scharen zich achter haar benoeming...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 Yeah. Make you try to enjoy. Problem in the finish. Yeah. So make you try to enjoy. Uh-huh. we could dance like Luala. Yeah, Luala. Oh, I could dance like Luala. talking myself. I just want to live my life, if I'm judging. I don't like bad. I don't go find your trouble. I don't like a So far my money the double. As my money the pile up, oh, It make me happy, happy. As my money the pile up, oh, It sweet my body. finish. We could try to enjoy. But I not the finish. Eh, oh, we could try to enjoy. Sekata kata wuru no the finish. We could try to enjoy. Problem is not the finish. Eh. So we could try to enjoy. Uh-huh. We could dance like Luwala. Yeah, Luwala. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old, buddies. his been getting crazy, but it's always been that way. Are you holding up? And do you turn off your TV when it makes you worry before you fall asleep?